van 6 uur. Raymond Seré met het NMS Journaal. Mensen die een huis willen kopen kunnen volgend jaar wat meer lenen. Het kabinet verhoogt de zogenoemde leennorm na een advies van het NIBUD. Door de toegenomen koopkracht, de lage inflatie en belastingverlagingen... is een kleine verruiming mogelijk. Ook mag een flexibel inkomen volgend jaar zwaarder meetellen bij de hypotheekaanvraag. Iemand met een inkomen van 35.000 euro kan straks 6.000 euro meer lenen dan nu. En daarbij wordt rekening gehouden met een rente van 2,75 procent. In Amsterdam-Oost is een man van 64 opgepakt... die vanuit zijn huis in een bejaardencomplex en op straat vanuit zijn scootmobiel... handelde in cocaïne en heroïne. De zaak kwam aan het licht toen buren begonnen te klagen over overlast. In de woning van de man lagen behalve drugs ook methadonpillen en een stroomstootwapen. In de Bommelerwaard is onder een schuur een grote hennepkwekerij gevonden. In de kwekerij zit een afvoerpijp voor warme lucht en een lift die is gebouwd voor zware materialen zoals potgrond. Een ervaren politieman vertelde tegen Omroep Gelderland... dat hij in zijn hele loopbaan nog nooit zo'n professionele kwekerij had gezien. In de ondergrondse ruimte staan 1150 hennepplanten. De politie denkt dat bij de bouw van de schuur al rekening is gehouden... met de aanleg van een kwekerij. De 32-jarige bewoonster van het huis is aangehouden. Het aantal coma is nog nooit zo hoog geweest als vorig jaar. Er kwamen 6100 mensen op de spoedeisende hulp terecht met een alcoholvergiftiging. En dat is 15% meer dan een jaar eerder. Er kwamen vooral meer vrouwen en 55-plussers, maar jongeren blijven volgens de onderzoekers koplopers. Er kwamen onder meer mensen in het ziekenhuis terecht door verwondingen omdat er alcoholspel in het spel was, zoals door ongevallen of door geweld. En dan het weer. Vanavond zijn er overwegend veel wolken, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Vannacht blijft het zacht, met temperaturen rond de 10 graden. Morgen eerst veel bewolking, met name in het noordoosten wat lichte regen. De loop van de dag opklaringen en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan de files met de meeste vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen knopen te Hoek en Roelevaretsveen ruim 20 minuten... A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knoopend Velsen een kwartier vertraging. Op de ring van Amsterdam richting Den Haag tussen Duivendrecht en Knoopend Nieuwe Meer een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte auto. Op de A10 Noord tussen Oud-Zuid en Tuindorp een half uur vertraging. A12 de Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda 20 minuten. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwebrug en Knoopend Gouwen een kwartier. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Afrit Arkel en Stiedrecht 20 minuten vertraging.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 Om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. Ja, en we gaan natuurlijk echt eh, heel veel lekkere muziek draaien. Zoals deze. Van eh, Gregor Salto. En Curio Capoeira. En Para Voice. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. capoeira. para você, para você vem dançar para você, para você vem dançar para você, para você vem dançar para você, para você vem dançar para você, para você vem dançar para você, para você vem dançar para você, para você capoeira para você, para você als waren we niet meer heer. En iedere keer wil ik met je dansen, oftewel wijnen. Zeggen hoe ik helemaal, laten we verdwijnen. Kom dichter bij me, laten we die shit openen. Ik hou van maxi dress, wat je draagt zo min mogelijk. Spittel gas, kom ik laat je zien, geen Marokkaans zelfs. Ja, straks bij ben, laat je gaan, los. Lieve schat, ik wil een gokje met je wagen. We pakken nu de auto en verdwijnen. Onze liefde kent geen tijd, dus we kunnen we het laten. We graven naar geluk, dus we de mijne kom dichterbij, want het duurt veel te lang. Een plan voor ons twee is geschreven. Man van je droom is niet de man van je leven. Maar ik kom in de buurt en ik ken je alles geven. Kom dichterbij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. tweeën tot de dood. Voor altijd bij elkaar, baby, dat hebben we beloofd. Je bent anders dan de rest, die doen alles voor het oog. Geef alles wat je hebt, die sfeer het, voor de groot. Dus laten we verdwijnen, even goed kijken. Waar we kunnen gaan, ver van die stress blijven. Mami, kom bij me, zet je body op de mijne. Ik ben aan het wachten, baby, go zeg maar waar blijf je? Ja. Ik wil op zeer korte termijn verdwijnen. Je mag me verkeerd, want je zijn, keer pijnen. plan, belangrijk, zie alles op een afstandje. Wil bewegen, staan niet stil, ik ben geen kastantje kom we gaan, ik heb geld op me. Poest in dit moment, dit en bedankt alles. Laat alles op me afkomen van de view. Gemunt op jou, duurde even voor het kwartje view. Geestelijke sport, joh, ga je mee en ik pak je ziel. Je denkt hard op, maar dat maakt je zacht en riel. Voor jou gooi ik er niet de op. Kom dichterbij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. Jan Smit en Broederliefde. Kom dichterbij. En kom dichterbij. Het is inmiddels alweer eh, kwart over zes. Het eerste kwartier zit er alweer op. Dus dat betekent dat het tijd is voor de top 5 games. Ja, dan beginnen we op nummer 5. Daar staat deze week uh, Assassin's Creed The ACO Collection. Op nummer 4 staat de eh, Skyrim Special Edition. Ja, dan op nummer 3. Ja, dat is toch echt mijn spelletje, denk ik. Dat vind ik echt geweldig om dat te spelen. Dat is eh, Formule 1 2016. Dan op nummer 2 staat deze week Battlefield 1. Dan op nummer 1. Ja, deze week op nummer 1 is Farming Simulator 2017.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 Met meer dan 10 miljoen views op YouTube. Pentatonics. En Hallelujah. Well, it goes like this the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing now. hoorde dus Pentatonics met Halleluja. En van het ene verzoekje gaan we naar de andere verzoek, verzoekje. En die is eh, van onze collega Willem Bruist. En dat is Peter Tosh. Johnny Be Good. Dus speciaal voor Willem Bruist. Ik zeggen, geniet ervan. van het reggae. Daar gaan we een beetje gas achter zetten. We gaan namelijk luisteren naar uh, Seven Elias en Gas. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Martin Sagwa. Gas. met je man them faster In de night pull ik kop in raak maar. Doe niet of je daar ben ik was al lang daar. Lang daar, barkie in mijn zak, dat is standaard. doe niet of je man dem zag. Ze kan die money van me dragen net een brandkaart. Je bent snel, but man dem vasta. Hou je meid vast, kan de lokken net een rasta. ik voel op in die kaart. I go and Mickey Mouse thing. thing. Hop in die race, maar mijn trapline blink. Move faster, jump up, pull up, gas. Papi, doet droog met de racer. Papi, maakt veel kilometers. Papi, trap gas voor die paper. Fly guy, pan Peter. Pull up, gas, zet die dingen komen putten in die cockpit. Til het op en laten vallen op de chopstick. Chop, chop, met z'n allen op die chopstick. Maar rijd door, want de klok tikt. Pull up, gas. Ik pull op in die car, fast. Linkerbaan De 7 Seven Alias met Gas. Het is uh, inmiddels alweer tijd voor het dier van de week. Misschien had je het net al een eh, stukje gehoord bij, uh, bij de muziekboulevard. Het dier van de week is Ona. Ona, een iets verlegen dame van een maand of vier. Dat Ona binnenkwam was ze heel erg angstig. Omdat ze nog niet veel in handen was geweest. Ze komt namelijk van een boerderij. Haar moeder is gelukkig niet wild en Ona is dat absoluut ook niet. Maar ze moet je wel even leren kennen. Ze kan geuit worden als ze lekker in haar mand ligt. Ze gaat dan helemaal op haar rug liggen en dan begint ze heel hard te spinnen. Als ze op de afdeling rondloopt of gaat zitten, dan durft ze nog niet naar de medewerkers van het asiel toe te komen. Dat vind ze nog heel erg eng. Maar de afgelopen tijd is ze met sprongen vooruit gegaan. Ona is gewend aan de andere katten en zal het eh, met wat oudere kinderen zeker goed kunnen vinden. Bent u nou geïnteresseerd in Ona? Ga even langs het dierenhuis dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Of bel ze gewoon even op. Op 023 571 3888. 023 571 3888. Ja, nu gaan wij luisteren naar uh, Sonny Bass. En Future Sex. En daarna hoor je Lil Kleine met Vakantie Away. Ik moet even op worden. Fok alle oude rappers boven 30 jaar. Ik heb een outfit aan van 30k. Ik laat mijn hoofd echt niet meer stressen. Ja, nee, kan je niet zien dat ik lekker ga. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik zie hem veel vader en mijn advocaat. En ze zeggen kleine, je gaat rijk worden. Ik ben tot laat aan het spijt in een superclub. Je kan zomaar door Mike gaan worden. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe.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 De temperatuur stijgt naar opnieuw naar 14 tot 16 graden. In het weekend eh, zijn er flinke perioden met zon en is het opnieuw droog. Waaien doet het eh, dan nauwelijks en het wordt 13 tot 15 graden. Dat was het weer. be in the morning sun. Lazy be past three, a lion in the morning sun. One day I'll get back and sit in my chair, lying in the morning sun. Making the most of my full head of hair, lying in the morning sun.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 when I spent the summer on you. ZFM. Buiten het bed moet je me niet schreeuwen, schat. Niet al op de Aai. Pick up alle dem biggie man, just one. Sabi. Dus nu, hoor ik een van die smaak maar de man. Mine loop ding. Je moet me niet schreeuwen. Mine loop ding baar. Mine loop ding. Mine loop ding baar. Mine loop ding. Mine loop ding baar. Mine loop ding. Je moet me niet schreeuwen. schreeuwen. Me no love them bodies. Me no love them. Me no love them bodies. Me no love them. Me no love them. Me no love them. Je moet me niet them bodies. nu uh, eh, Samveld is Zolang ik jou heb. Uh, zolang ik jou heb.